Ondanks het besluit van Musk wil Twitter de overeenkomst doorzetten. Mogelijk leidt dat tot een lang juridisch gevecht. In Japan hervatten politieke partijen vandaag hun campagne... een dag na de aanslag op oud-premier Abe. Volgens tv-zender NHK willen veel politici duidelijk maken... dat ze niet zwichten voor geweld. Abe werd gisteren tijdens een campagnetoespraak op straat doodgeschoten... door een man van 41. Hij zou een hekel hebben gehad aan de oud-premier, maar waarom is onduidelijk. Zondag zijn er verkiezingen voor het Hogerhuis. De agent die tijdens een boerenprotest in Heerenveen het vuur opende op een trekker... maakte een verkeerde inschatting. De hoogste politiechef van Noord-Nederland zegt dat in een interview met NRC. Volgens hoofdcommissaris Veldhuis vreesde de agent voor de veiligheid van zijn collega's. De 16-jarige bestuurder zegt dat hij juist wegreed van het protest. De agent is vanwege bedreigingen ondergedoken en zit er voor het Veldhuis doorheen. Het kabinet komt met een vangnet van maximaal 150 miljoen euro voor het openbaar vervoer. Na de coronacrisis heeft het OV nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie. Het vangnet is voor volgend jaar en dekt volgens staatssecretaris Heijnen... twee derde van de verliezen in het somberste scenario. De vervoerders denken nu al dat de regeling ontoereikend is. Reddingswerkers hebben in Italië een tiende slachtoffer geborgen... bij de afgebroken Marmolada-gletsjer. Er is daarmee nu nog één vermiste, een Italiaan. Zondag brak een groot deel van de gletsjer af... waardoor een groep klimmers werd meegesleurd door een massa van ijs en stenen. De identificatie van de zwaar verminkte lichamen gaat langzaam. Er zijn tot nu toe zes lichamen geïdentificeerd. Het weer wisselend bewolkt met kans op een bui. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 23 in het binnenland.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 No one, baby, does stick to my pace. Rock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, we have no time for wait. Don't want run you down, don't want change. Baby, won't you me desire. Beat it with the wire, make me sing out like a choir.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 Baby Them, the them, no no good love girl. Yo, them, the them, no no good love girl. Won't you? keep on cracking action, a my man. on the microphone. Yes, me come like Al Capone. When me say hear you sing I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Eat. Girl, I'm gonna make you sing. I wanna inna the air, make me see. Jump and wiggle your belly, for inna this apart. I wanna have sex on the beach.